Moutscheurs met het nws Journaal. Als gevolg van de dieren komt zeewater steeds verder het land in. Rijkswaterstaat neemt nu maatregelen om de verzilting ten oosten van Rotterdam... bij de Lek en de Hollandse IJssel tegen te gaan. Daarom wordt extra zoet water vanuit de Maas aangevoerd. Dat gebeurt via de sluizen bij Tiel. Die gaan daarom vanwege de veiligheid dicht voor het scheepvaartverkeer. Schepen die vanuit Duitsland naar Amsterdam moeten... kunnen omvaren via de Nederrijn langs Arnhem. In België zijn twee bezoekers van het dancefestival Tomorrowland overleden na drugsgebruik. Het zijn twee jonge vrouwen die uit het buitenland kwamen, meldt de VRT. Het eerste slachtoffer werd twee weken geleden niet goed, tijdens het eerste weekend van het festival. Ze overleed een kleine week later in een ziekenhuis in Antwerpen. De tweede bezoekster werd vorig weekend afgevoerd, ook zij bezweken. een paar dagen later. Een van de slachtoffers zou ecstasy hebben gebruikt. Het dodental na de aardbeving bij het Indonesische eiland Lombok is verder gestegen naar 82. Het aantal gewonden is nog niet bekendgemaakt, maar het zijn er waarschijnlijk honderden. De beving had een kracht van 7,0. Uit vrees voor naschokken zijn duizenden mensen geëvacueerd. In een groot deel van het getroffen gebied in Lombok is de stroom uitgevallen en zijn gebouwen ingestort. In Venezuela zijn zes verdachten opgepakt voor de vermeende aanslag gisteren op president Maduro. Volgens de regering hadden de, de zes twee drones geladen met explosieven en die tot ontploffing gebracht. Dat gebeurde tijdens een toespraak van Maduro bij een militaire ceremonie in Caracas. De president bleef ongedeerd. Een van de gearresteerde verdachten zou mee hebben gedaan aan anti-regeringsprotesten in 2014.